Minister Verhagen zei gisteravond dat hij een andere oplossing gaat zoeken vanwege een gebrek aan draagvlak bij bevolking en bestuurders. Hij gaat nu de mogelijkheden bekijken van opslag in de bodem van de Noordzee. Het vorige kabinet wilde CO2 opslaan in drie lege aardgasvelden in het noorden. Vooral de laatste maanden was daartegen veel verzet. Tegenstanders noemen de opslag erg duur en onveilig. Vorig jaar november blies Verhagen ook al een proefproject voor CO2-opslag in Barendrecht af. Ook daar was het argument een volledig gebrek aan draagvlak. Als het kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer... wordt het heel moeilijk om te zorgen voor fundamentele veranderingen. Dat zei de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Hermans... in het verkiezingsdebat bij de NOS. Zijn CDA-collega Brinkman noemde het beter voor de stabiliteit om op het CDA te stemmen. En voorman De Graaf van gedoogpartner PVV zei dat zijn partij in de Eerste Kamer geen stempelautomaat zal zijn... en dat de PVV keurig haar rol zal spelen om wetten te toetsen. PvdA-lijsttrekker Bart wilde niet op voorhand zeggen dat het kabinet weg moet als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Maar we gaan het het kabinet moeilijk maken. En als het kabinet zichzelf uit zijn lijden wil verlossen, zullen wij het niet tegenhouden, voor ze eraan toe. D66-lijsttrekker Van Bokstel zei dat als de onderwijsbegroting van het kabinet zo blijft als hij nu is, zijn fractie daar tegen zal stemmen. Shell en het Braziliaanse suikerconcern Cosan gaan samen een joint venture opzetten voor de productie en distributie van ethanol. De organisatie gaat Raizen heten. Gaat jaarlijks ruim 2 miljard liter ethanol produceren voor de Braziliaanse en internationale markt. Bij het bedrijf gaan 40.000 mensen werken. Ethanol wordt gemaakt van suikerriet. Het is bruikbaar als brandstof voor auto's die daardoor nauwelijks CO2 uitstoten. In Brazilië rijden veel auto's op bioethanol. Het weer vannacht verdwijnt de regen en ontstaat plaatselijk mist. Het wordt een graad of 2.